Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje heeft als eerste land in Europa meer dan 1 miljoen coronabesmettingen. Om precies te zijn hebben 5.295 mensen in Spanje het virus gehad. Meer dan 34.000 Spanjaarden zijn daaraan overleden. De grootste brandhaard van dit moment zit in Madrid. Een derde van alle besmettingen in het land zijn daar. De Spaanse veiligheidsregio's en de minister van Volksgezondheid komen morgen bij elkaar... te bespreken hoe ze het virus aan willen gaan pakken. In Parijs is vanavond Samuel Paty herdacht. De Franse docent werd vrijdag op straat vermoord... nadat hij in een les aandacht had besteed aan spotprenten over de profeet Mohammed. Vanavond was er een nationale herdenking, onder meer met president Macron. Je ne parlerai pas du cortège de terroristen, de leurs complices... et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Hij wil het niet hebben over de dader en zijn handlangers. Die verdienen dat niet, zegt hij. De politie in Brabant heeft vanmiddag twee drugslabs opgerold. Eerst werd er een gevonden in Eersel. Daar zijn vijf mensen opgepakt. En iets later was het opnieuw raak. En werd er een lab gevonden in een schuur in Mil. Daar werd één iemand gearresteerd. De politie bewaakt de boel omdat de spullen interessant zijn voor andere criminelen. En het is Ajax vanavond niet gelukt om zijn eerste wedstrijd in de Champions League te winnen. Thuis tegen Liverpool waren er genoeg kansen, zagen onze commentatoren. Nu graven we weg met een schot oh. en dat gaat maar net naast. Ajax kan hier iets uithalen met uh, Masraoui en met Promes. Oh. Tadic moeten maken en doet dat net niet. Nou. Nu is het Neres die terug heeft en oh Adrian. Klaassen gaat schieten en Klaassen gaat op de oh. paal schieten. Wat een kans. Maar uiteindelijk was er maar één ajax die wist te scoren. Mané nu even verlost van Schuurs. En Schuurs kan er niet meer bij. Mané met het schot oh. eigen goal. Talia Fico. En dan is het 0-1. En is het toch Liverpool dat hier scoort. Ja, en het bleef dus 1-0. Het weer nog. De wind wordt vanavond steeds minder, maar er zijn wel af en toe buien.